Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In lege gebouwen van de overheid worden duizenden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Het gaat om 15.000 opvangplekken, zegt minister Hugo de Jonge. We moeten dan denken aan kantoorlocaties die worden omgebouwd. Bijvoorbeeld een enkele gevangenis zit ook in de lijst van het Rijksvastgoedbedrijf. Panden die geschikt te maken zijn voor die volgende fase van opvang. En daarmee bedoelt de minister dat ze geschikt zijn om langere tijd in te wonen. Dus geen noodopvangplekken meer als sporthal deze plekken zijn trouwens voor alle vluchtelingen, niet alleen voor Oekraïners. Vanaf morgen kan iedereen tussen de 60 en 70 jaar een tweede boosterprik halen. Het kabinet neemt dit advies van de Gezondheidsraad over. Volgens het kabinet is er nog steeds geen reden om iedereen een tweede boosterprik tegen corona te geven. Een tandarts in Breda is in zijn nek gestoken door een patiënt. De man zou ontevreden zijn geweest over een spoedbehandeling en wilde zijn geld terug. Hij stak de tandarts in zijn hals en ging vervolgens op de vlucht. Uiteindelijk is hij opgepakt. En Louis van Gaal is weer aan het werk na zijn coronabesmetting. De bondscoach van Oranje was positief getest en moest daarom in isolatie. Hij ging thuis maar televisie op de bank kijken, vertelde hij op een persconferentie. Dus ik zat thuis en ik keek naar... Eh, ja, Nederland. Hè? Dat, dat over de Nederlandse geschiedenis. Al aardig, aardig iets, vind ik. Inmiddels is Van Gaal dus uit isolatie en kan hij morgenavond op de bank zitten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Oranje speelt dan een oefenwedstrijd tegen Denemarken. Jurien Timber, Cody Gakpo en Jordan Teese zijn daar trouwens niet bij. De drie zijn niet fit en hebben daarom het trainingskamp verlaten. Het weer blijft droog en het is maximaal 18 graden vanmiddag. Ook dit weekend zon overgoten en zo'n 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar ruim 50 kilometer file. Meeste oponthoud op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bijna een uur vertraging. Door een kettingbotsing bij de afwit Averhoorn is de weg nog steeds dicht. Dat gaat zeker nog wel een kwartier tot een half uur duren. Vanaf Purmerend Noord kom je in de file. Omrijden kan via uitwijkroute U12. Extra drukte daardoor op de N243 ook maar richting Averhoorn. Daar heb je bijna een half uur vertraging.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 Why they on me? I'm flying Sipping low-key I'm sipping low-key in Onyx a rider When I'm pulling up right beside you Pop star Lil Mariah When I text kick game wireless Throw a stack on the Bible Never Snapchat or took Molly She fall through plenty Her and all her guineas Yeah, we at the top floor Right there off Duini yeah.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 als die te lang doet over het beoordelen van een asielaanvraag, voldoet niet. Volgens de bestuursrechter is er door het schrappen van de dwangsom nu geen stok meer achter de deur. Vanaf morgen kan iedereen tussen de 60 en 70 die dat wil... een tweede boosterprik tegen corona halen. Het kabinet neemt het advies van de Gezondheidsraad over. De bescherming van eerdere prikken neemt na verloop van tijd af... en dat maakt 60-plussers kwetsbaarder. En het evenement Amsterdam Pride moet minder grootschalig worden... en meer de nadruk leggen op emancipatie en protest. Dat is de uitkomst van gesprekken met de Amsterdamse LHBTI-gemeenschap. Burgemeester Halsema wil de Pride dan ook vanaf volgend jaar anders inrichten. Het weer. In het noorden is het wat frisser gebleven.